Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse wetenschappers kunnen vanaf vandaag een stuk moeilijker aan artikelen van collega's komen. Dat komt doordat de onderhandelingen zijn stuk gelopen tussen de universiteiten en de grootste universiteitsuitgeverij ter wereld, de Oxford University Press. De tijdschriften zijn daardoor vanaf vandaag niet meer voor universiteiten beschikbaar. De Nederlandse universiteiten willen hun abonnementen alleen verlengen als de uitgeverij meer doet om artikelen vrij toegankelijk te maken voor iedereen die ze wil lezen. De uitgeverij vreest dan veel inkomsten mis te lopen. De brandweer is niet meer in alle natuurgebieden welkom om branden te komen blussen. Volgens RTV Drenthe hebben natuurorganisaties soms liever een brand... dan zware bluswagens die het terrein kapot rijden. Daarover worden dan wel afspraken gemaakt. In gebieden waar de brandweer niet mag komen... kunnen alleen de stroken naast de zandpaden nat worden gehouden... om te voorkomen dat een brand zich te ver uitbreidt. De brandweer had het afgelopen weekend druk... met het bestrijden van branden in natuurgebieden. Vanmiddag was er nog een heidebrand in de buurt van Emmen. Het graf van de legendarische actrice Romy Schneider is afgelopen weekend opengebroken. Onbekenden hebben de grafsteen losgemaakt en verplaatst. Schneider brak in de jaren 50 door als Elisabeth van Oostenrijk in de filmcyclus Sisi. Ondanks tal van andere rollen raakte ze het Sisi-imago nooit helemaal kwijt. Ze overleed in 1982 op 43-jarige leeftijd na een hartaanval. Ze ligt begraven in de buurt van Parijs, samen met haar zoon die een jaar eerder al overleed. In Arnhem worden vanavond de spelers van Vitesse gehuldigd. Die wonnen gisteravond de KNVB-beker. Ze maken eerst een bustour door de stad. De rit van bijna 17 kilometer leidt onder meer langs Nieuw-Monnikenhuizen... waar vroeger het Vitesse-stadion stond. Om 8 uur is er een officiële huldiging op de markt. Het weer, vanavond en vannacht kan in de noordelijke helft van het land wat regen vallen, minimaal rond 8 graden.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 Brett Paisley schreef mee aan alle 16 tracks. Een groot aantal van deze tracks zijn samenwerkingen met grote namen uit andere genres. We zien bij de credits onder andere de namen van de Rock and Roll Hall of Fame leden Mick Jagger en John Fogerty staan. Ook Bill Anderson, lid van de Country Music Hall of Fame, heeft meegewerkt aan verschillende nummers. Een andere opvallende naam is Johnny Cash, die songwriting credits krijgt bij het nummer Gold All Over The Ground. In One Beer Can laat ik Brad Paisley solo aan het woord. left town. He told a few people who told a few people, and word got around. It was a legendary evening. The whole place got trashed. It took all day Sunday, for his buddies, and 12 glad bags. Welkom bij de tweede uur van Crossroads.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 Met Heaven's Just a Sin Away scoorden de Candles in 1977 hun eerste nummer 1 hit. Ze hielden die plaats vier weken vast. Het is niet voor niets dat die song tot single van het jaar gekozen werd. Een jaar later bleven ze met het schitterende Pittsburgh Steelers steken op een zesde positie.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 Maar het is op zijn minst relaxte countrymuziek te noemen en de teksten zijn weer zeer persoonlijk Nelson te noemen. Het gevoel en de ervaringen van het leven krijgt met de songs van Nelson een tekst. Zo is het ook met It Gets Easier. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. It gets easier as we get older. It gets easier to say, not today. And it gets easier as we get older to say, go away, but not today. I don't have to do one damn thing that I don't want to do except for missing you, and that won't go away. gets easier to tell the world to wait. And it gets easier to watch the world fly by. And tell it I will catch up, but not today. I don't have for missing you, and that won't go away. Except for missing you, and that won't go away. Honky Tonk Angels, bestaande uit Lorraine MacDonald, Bernie Haney en C.C. Cooper, komen uit Ierland. In Just In Case laten ze horen uit het goede countryhout gesneden te zijn. Langs vond er een Bee Gees tribute plaats waar ook Kees Urban aan deelnam met een cover van To Lost Somebody in het bijzijn van Barry Gibb. Dat bracht mij op het idee om eens te kijken of er meer covers van waren. Ik kwam uit bij de Canadese formatie Blue Rodeo. De cover van deze week. There's a light A certain kind of light that never shines on me. I want my life to be here with you. I want to be with you. There's a way. I hear everybody say just do everything that I can. Ik blijf in Canada. Dan Washburn maakte een aantal jaren deel uit van South Mountain. Tegenwoordig zingt hij solo en We Were Almost Love is zijn laatste single. scorched by the winds of change. There's heat in the heart of the moment when love burns to feel that. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Merle Haggard is moeilijk te vergeten. Hij was een icoon en met Someday We'll Look Back slaat hij de spijker op zijn kop als het om zijn muzikale loopbaan gaat. Omdat Linda Ronstadt niet meer mag zingen is zij ook een ster van toen geworden. Jammer dat haar gezondheid haar in de steek heeft gelaten. Zeker als je naar een song als The Only Mama That I'll Walk the Line luistert. In Canada is Dick Dameron een icoon die inmiddels al meer dan 60 jaar meedraait. En hij is nog steeds actief. Met Times Like This eer ik zijn oeuvre. Someday, when our dream world finds us and these hard times are gone, We'll laugh and count our blessings in a mansion all our own. If we both pull together, tomorrow's sure to come. Someday we'll look back and say, it was fun. We live on love and pennies and a daydream out of sight. And I'm amazed the way you smile when things don't turn out right. We climb each hill together, each step one by one someday we'll look back and say it was fun. Someday, when our dream world finds us and these hard times are gone, we'll laugh and count our blessings in a mansion all our own. together. Tomorrow's sure to come. And someday we'll look back and say, it was fun. And someday we'll look back and say, it was fun. the line. Real Country get caught lots of girls before, but never. Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Bij een titel als Geef de schuld aan de Mustang frons ik mijn wenkbrauwen, maar Ty Herndon zingt er toch echt over. guess my sorries were a little too late, yeah. It started. he'd have never answered, or he'd have just changed his mind. And maybe you still be here. How did that good deal turn? de rubriek Hitsongs ga ik weer op bezoek in de Amerikaanse country charts. Ik weet niet of ik er nog lang mee doorga, want er melden zich nauwelijks nieuwkomers. De songs in de hitlijst staan er weken in en het merendeel is nog pop ook. Mocht je een mening hebben over het wel of niet blijven van deze rubriek, dan hoor ik die graag. Blake Shelton is de eerste gast met Every Time I Hear That Song. Waarna Miranda Lambert haar Tin Man vertolkt om daarna te besluiten met Josh Turner en Hometown Girl. Something about yesterday, how fast it all flies away. I don't know what it is about a goodbye kiss that makes you wanna stay. We were crazy, then we were over. We were breaking up, making love a runaway. Crossroads. from me, darling. Kees de Haan. where she came from. I need a She can rise and shine and she can hang all night. But there's nothing like the one right across the street. I need a pretty little Met I Know Mexico brengt Matt Caldwell een Mexicaans tintje bij jou in de huiskamer. Gelukkig kan dit nog, zolang de door Trump beloofde muur er niet staat. Maar ja, muziek kent geen grenzen. I know Mexico down to no habla I know tequila and I know lies. Yeah, me and Jose have some real good times. There's a lot of things that I don't know, but I know Mexico. I've known some pretty senoritas, man. No speak English, but they can understand. A man who likes to take it nice and slow. Mexico. Nuevo cross the border every chance I get. You just wait until that old sun sets.